Mark Visser met het NOS Journaal. ABN AMRO heeft onvoldoende inzicht in de nevenfuncties en privébelangen van haar eigen commissarissen, staat in een geheime brief van de Nederlandse bank, die het Financiële Dagblad in handen heeft. Ook is de regeling om handel met voorkennis bij de bestuurders van ABN AMRO te voorkomen niet op orde. DNB stuurde de brief vorige maand aan bestuursvoorzitter Gerrit Salm. Afgelopen vrijdag zou een besluit worden genomen over de verkoop van de staatsbank, maar het kabinet zag daar op het allerlaatste moment vanaf. Aanleiding was de commotie over een flinke salarisverhoging voor de top van de ABN AMRO. Zondag maakte de staatsbank bekend dat het bestuur alsnog van de salarisverhoging afziet. De vakbonden willen dat KPM-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus... en meer investeert in het bedrijf en in cao-afspraken. FNV, CNV, de Unie, Kliks en VHP dreigen de komende cao-onderhandelingen op scherp te zetten. De bonden vinden de beloning van Blok ongepast. Binnen een jaar is zijn beloning met 50% gestegen naar 2 miljoen euro... terwijl er flink wordt bezuinigd op personeel. Saoedische gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de jemenitische hoofdstad Sanaa. De raketten raakten vooral munitiedepots. Over slachtoffers is niets bekend. Met de vernietiging van de depots willen de Saoediërs voorkomen dat de opgeslagen wapens in handen komen van de Houthis. Die strijden voor meer autonomie en zijn bezig met een flinke opmars in Jemen. In de Franse Alpen wordt een weg aangelegd naar de rampplek van het vliegtuig van Germanwings, dat daar vorige week neerstortte. De weg van twee kilometer door het afgelegen gebied moet de berging van de slachtoffers en van het toestel makkelijker maken. Nu worden de bergers nog met helikopters ingevlogen of ze moeten zelf naar de rampplek klimmen op 1700 meter hoogte. Het weer bewolkt, een periode met regen. Minima vannacht rond 7 graden. Op de welden in de ochtend storm en dan windkrachten 9 daar. Elders kans op windstoten tot 110 km per uur. En verder ook de hele dag regen en 9 tot 11 graden vanmiddag.